Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Twee mannen van 20 uit Utrecht zijn opgepakt voor het maken van een banga-lijst. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Die lijst ging een tijdje geleden viral op social media. Er stonden foto's van vrouwelijke studenten op uit het Utrechtse studentenkoor... met namen en telefoonnummers erbij. En ook stond erop hoe goed ze waren in bed... Bij de politie kwamen in totaal 15 aangiftes binnen. En ouders van de meiden stapten daarna gezamenlijk naar een advocaat. Ondanks allerlei campagnes van de politie en media-aandacht ook... is het aantal slachtoffers van babbeltrucs vorig jaar met 20% gestegen. Dat ontdekte vergelijkingssite Independer op basis van politiegegevens. Bij zo'n babbeltruc belt een crimineel op of belt hij aan... en dan doet hij zich voor als iemand anders om geld af te troggelen. Deze ouderen op een voorlichtingsbijeenkomst in Rotterdam... kregen er ook mee te maken, vertellen ze aan Hart van Nederland. Ja, ze hebben een paar keer gebeld van de inkbank van... mevrouw, ze willen een groot bedrag van uw giro afhalen. Ik zeg, nou, dat is jammer, want er staat helemaal niks op. En nu van de week was ik zo kwaad. Ik heb mijn gewone telefoon gepakt. Ik heb dat nummer waarvan ze gebeld hadden en ik heb ze de huid volgescholden. Ja, de oplichters worden ook steeds creatiever. Zo doen ze net alsof ze een monteur zijn of een medewerker van een energiebedrijf. Bijna alle slachtoffers zijn 55 jaar of ouder. Ja, dat is inmiddels een traditie op de kermis. Eén dagdeel is hij eventjes helemaal prikkelvrij. De muziek staat dan uit en er flikkeren ook geen lampjes. En ook draaien de attracties op een rustiger tempo en krijgt iedereen de tijd om in en uit te stappen. In Enschede kwamen er veel mensen op af. Isaac vindt de botsauto's ontzettend leuk. En als het aan hem ligt, dan gaan we ook de komende twee uren daar doorbrengen. <laughs> Voor de kinderen is dit heel belangrijk. Echt heel belangrijk. Ze leven hier ook helemaal naartoe. Eigenlijk zou het een hele dag moeten zijn. Ja, vooral omdat het zo druk is. Het zijn echt wel de uitjes voor, eh, onze kinderen van, eh, van het jaar. Daar kijken ze echt naar uit. Dit is gewoon genieten, ook voor, ons. Ook pretparken en bioscopen plannen steeds vaker van die prikkelarme momenten in. Het weer dan nog. De rest van de middag is het vooral droog en is er nog kans op zon bij een graad of 16. Morgen, ja, stof die barbecue maar vast af. Veel meer zon, lekker droog en ook warm dan. Een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Doordat na een ongeluk bij Roelof twee rijstroken dicht zijn. Dik 20 minuten oponthoud. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Kwartier vertraging daar. Kwartier vertraging ook op knooppunt Rotterpolderplein op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file daar. En 10 minuten vertraging op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Bergen.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 could turn back time I wish I'd never have to see that look in your eyes You really broke this heart of mine Now it's time to realize take some time to dry the tears in my eyes. You told me we could still it over me.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 As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have. te ver gezocht, terwijl het voor je voeten lag. Je bent van ver gekomen, je hebt het ver gebracht.